Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De pot waaruit huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen... een subsidie van 10.000 euro konden krijgen, was binnen een dag leeg. Het is daardoor niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Er was in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor Groningers... om hun huis te verbeteren en te verduurzamen. Staatssecretaris Velbrief wil kijken of er meer geld nodig is. David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, is overleden. De Italiaan lag sinds eind vorige maand in het ziekenhuis... vanwege een ernstige afwijking aan zijn immuunsysteem. De sociaaldemocraat was sinds de zomer van 2019 voorzitter van het Europees Parlement. David Sassoli was 65 jaar. De Duitse Bondsdag scherpt de coronaregels aan... Alleen parlementsleden en medewerkers die twee keer zijn gevaccineerd... of een herstelbewijs met één vaccinatie hebben... krijgen toegang tot de plenaire zaal. Daarnaast moeten ze een negatieve test bij zich hebben. Wie onlangs een boosterprik heeft gehad... hoeft geen negatieve test te laten zien. Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten blijft toenemen. Maandag werden op één dag ruim 1,1 miljoen nieuwe coronagevallen gemeld. Niet eerder werden er in het land op één dag zoveel besmettingen geregistreerd. Ook het aantal ziekenhuisopnames in de VS neemt toe. In de afgelopen drie weken is het aantal opnames verdubbeld. Er liggen nu een recordaantal van 135.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. In Veghel zijn drie verdachten van een auto-inbraak tegen een boom gebotst... na een politieachtervolging. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het drietal werd op heterdaad betrapt en ging er vandoor in hun auto... die volgens de politie mogelijk gestolen was. Het weer op veel plaatsen is het mistig. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De dag begint grijs, later meer zon... en in de avond kan er in het noorden en westen wat regen vallen. Het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte op de weg neemt af en momenteel staat er nog één file in de regio. Die staat op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever tussen Avenhoorn en Hoorn...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 De pot waaruit huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen... een subsidie van 10.000 euro konden krijgen, was binnen een dag leeg. Het is daardoor niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Maandag werden in de VS op één dag ruim 1,1 miljoen nieuwe coronagevallen gemeld. Niet eerder werden er in het land op één dag zoveel besmettingen geregistreerd. Winkeliers in het centrum van Geleen willen zaterdag hun winkels openen... ook als de dag ervoor de lockdown wordt verlengd. De winkeliers wijzen erop dat de besmettingen oplopen...